Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Op het White Island, voor de kust van het Noordereiland... waren ruim 100 toeristen toen de vulkaan uitbarstte... zegt premier Ardern van Nieuw-Zeeland... Hulpdiensten zijn met helikopters een reddingsactie gestart. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft met de Amerikaanse president Trump gebeld over de aanslag op de Amerikaanse marinebasis in Florida. Een luitenant van de Saoedische luchtmacht doodde daarbij vrijdag drie mensen. Daarna schoot de politie hem dood. In het gesprek bracht de kroonprins zijn condolences over aan de nabestaanden van de slachtoffers. En hij zei dat de Saoedische autoriteiten op alle mogelijke manieren willen helpen bij het onderzoek. Onderzoekers van de FBI gaan er nog van uit dat de man alleen handelde en een terroristisch motief had. Op Twitter beschuldigde hij kort voor zijn daad de VS ervan anti-moslim te zijn. De slechtste slogan is dit jaar van een viswinkel uit Arnhem. De zaak heeft als leus... Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Het is de achtste keer dat het platform Slechte Slogans de verkiezing organiseert. Andere kanshebbers waren dit jaar onder meer Verbiep Jezelf van de openbare bibliotheken... en Shop en Kom tot je selfie van Groupon. Het weer verspreidt over het land vallen stevige buien... mogelijk met onweer en zware windstoten. In de loop van de ochtend neemt de wind toe en dan gaat het hard waaien. Het wordt een graad of acht. Morgen eerst rustig, maar later in de middag en avond neemt de wind weer toe en vallen er buien. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu de nacht. Testing, testing. Uh, uh, good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. If you would like to prepare yourselves, we are about ready to commence with tonight's exciting entertainment. featherweight Can you just just take another drink with me?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 einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ich muss mein Schweinehund besiegen. Ich könnte den letzten Zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein. Holter die Polter, schläfst du mir nachts um vier. Holter die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch Polter, die Polter, blieb ich für immer hier. oh. had a brilliant idea. there's a beat that starts to play And I know, I know, I know The melody's gonna make my day And I know, I know, I know Oh, it's gonna be in perfect time Move on, move on I can't see it all in my mind Move on, move on It's like I'm standing on a rooftop Blasting the band from my.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 worden meerdere mensen vermist. Er zijn ook mensen gewond geraakt, hoeveel is niet bekend. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Op het White Island voor de kust van het Noordereiland waren ruim 100 toeristen toen de vulkaan uitbarstte, zegt premier Ardern van Nieuw-Zeeland. Hulpdiensten zijn met helikopters een reddingsactie gestart. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft met de Amerikaanse president Trump gebeld over de aanslag op de Amerikaanse marinebasis in Florida. Een luitenant van de Saoedische luchtmacht doodde daarbij vrijdag drie mensen. Daarna schoot de politie hem dood. In het gesprek bracht de kroonprins zijn condolences over aan de nabestaanden van de slachtoffers. En hij zei dat de Saoedische autoriteiten op alle mogelijke manieren willen helpen bij het onderzoek. Onderzoekers van de FBI gaan er nog van uit dat de man alleen handelde en een terroristisch motief had. Op Twitter beschuldigde hij kort voor zijn daad de VS ervan anti-moslim te zijn. De slechtste slogan is dit jaar van een viswinkel uit Arnhem. De zaak heeft als leus... Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Het is de achtste keer dat het platform slechte slogans de verkiezing organiseert. Andere kanshebbers waren dit jaar onder meer Verbiep Jezelf van de openbare bibliotheken... en Shop en Kom tot je selfie van Groupon. Het weer verspreidt over het land vallen stevige buien... mogelijk met onweer en zware windstoten. In de loop van de ochtend neemt de wind toe en dan gaat het hard waaien.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 Can you just just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. tonight Ich mach den lieben langen Tag am allerliebsten einfach gar nichts Und ich liebe meine Couch, aber noch lieber mach ich Party Kann mir einer bitte sagen, mit Flo wir heute haben Ich war eben mit Jackie verschwunden, Bube, Dame, Gras Und ich hab Upsala gesagt und sie hat Upsala gesagt Da war die Nudel im Salat, wir waren im Salat.